op Verlang niet van mij dat ik nog blijf. Ik zit elke dag en nacht nog alleen. En weet niet waar ik moet doen. De wereld is verlaten zonder jou om me heen. Ik zou je nog zo graag een keer willen zien. Je hebt wel eens gezegd dat je gelukkig was en dat je altijd van me hield. Maar ik merk daar nu niets meer van, is alles nu opeens voorbij. Waar ben je nu gebleven, waar ben je naartoe? Laat iets van je horen alsjeblieft. Ik kan niet Heb je even tijd voor mij? Tijd voor ons twee. Laat me niet in de kou staan. Laat me niet alleen. Heb je even tijd voor mij?